Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In deze tijd de stemlokalen open voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens peilingen ligt de socialist Hollande een paar procent voor op zittend president Sarkozy. Als Hollande wint komt er voor het eerst in 17 jaar in Frankrijk weer een linkse president aan de macht. De Grieken kiezen vandaag een nieuw parlement. De verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitie die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelde. De conservatieve coalitiepartner Nieuwe Democratie wordt waarschijnlijk de grootste met een kwart van de stemmen. Maar de partij zal moeite hebben met het vinden van coalitiepartners omdat de meeste andere partijen tegen het bezuinigingsbeleid zijn. De politie in Breda heeft vannacht op een automobilist geschoten die niet wilde stoppen. De man reed door het autovrije uitgaansgebied van de stad en zou bijna enkele mensen hebben geraakt. Hij kwam met zijn auto tot stilstand tegen een taxibusje. Hij is gewond geraakt. Of het is niet duidelijk of dat door de schoten kwam. De regen heeft de bevrijdingsdag gisteren parten gespeeld. Het defilé van veteranen in Wageningen trok minder bezoekers dan andere jaren. Ongeveer 1250 veteranen liepen mee, onder wie zo'n 300 uit het buitenland. Uiteindelijk kwamen er 120.000 mensen naar Wageningen, net zoveel als vorig jaar, maar de meeste kwamen pas later op de dag, toen het droog was. Op verschillende plaatsen in het land wordt vandaag de moord op Pim Fortuyn herdacht, precies tien jaar geleden. In zijn woonplaats Rotterdam begint de herdenking om half tien met een mis in de Laurentiuskathedraal. En later wordt er gesproken over zijn betekenis voor de politiek tijdens een symposium. Fortuyn werd vandaag tien jaar geleden na een radio-interview in Hilversum doodgeschoten. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Lionel Messi zijn 50 goal van het seizoen gemaakt. Op de voorlaatste speeldag scoorde de speler van FC Barcelona vier keer. Heeft daarmee de prestatie verbeterd uit het begin van de jaren 30, toen een speler in de Engelse competitie 49 keer wist te scoren in één seizoen.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 Eh, niet alleen in de country scene, maar ook in de top 40. America, Honey van Lady Antebellum. Ja, het was een grote hit voor, eh, voor hun, zei ik al, ook in de top 40. Totdat het bekend werd dat het country music was.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 Clothes scattered across the bedroom floor. Soaking wet towel hanging on the door. Looks like a hurricane just came through. Her makeup covers up every inch of the countertop. She's slapping on a little bit of strawberry lip gloss. She's ready to ride. She my hotness in a sundress. Got my heart beating out of my chest. Country girl, looking like a rock star. She got hazel eyes and a wild side, lighting up the room with a smoky little smile, burning up the night, turning them heads. She's a little high on the meds. When she gets to dancing to the band, them shoes gonna wind up barefoot and grooving like nobody's watching. She gonna cut my t-shirt de meeste dames in, eh, in Amerika naar Nashville verhuizen. En daar dan eh, waitress worden in een of ander restaurant. Zo is deze jongeman eh, eigenlijk begonnen als, als uitsmijter, als bouncer at, een, at the door. Zo wordt het dan zo mooi genoemd. Hij was bij de Tootsie's Orchid Lounge. Daar was hij werkzaam en het duurde een paar maanden voordat ze hem ook eens een keer ja, het podium lieten betreden. En daar zong hij prachtige countryliedjes en een man die daar ook aan de deur stond, die zei van wij moeten verder gaan jongen in de country music. En die andere man, dat was niemand minder dan Red Atkins. En dat is ook zo'n pure countryster geworden. Hè? Ik weet niet of hij ook begonnen is als uh, bouncer at the door. Greg Morgan, This Ain't Nothing. He was standing in the rubble of an old farmhouse outside Birmingham. Some on the scene reporter stuck a camera in the face of that old man. He said, tell the folks, please, mister, what are you gonna do? Now that this twister has taken all that's dear to you. The old man just smiles, boy, let me tell you something this ain't nothing. He said, I lost my daddy when I was eight years old. That cave in at the Kincaid mine left a big old hole. And I lost my baby brother, my best friend in my left hand, in a no-win situation in a place called Vietnam. 50 years, west wind died, and I held her hand till her heart of gold stopped on there. So this ain't nothing. He said, I learned at an early age. There's things that matter, there's things that don't. So if you're waiting here, for me to cry I hate to disappoint you, boy, but I won't Then he reached down in the rubble And picked up a photograph Wiped the dirt off of it With the hand that he still had He put it to his lips and he said, man, she was something But this ain't nothing was eight years old that cave in at the Kincaid mine left a big old hole. And I lost my baby brother, my best friend in my left hand in a no-win situation in a place called Vietnam. And last year I watched my loving wife of 50 years waste away and die. We ain't nothing that's something. So this ain't nothing. voorlaatste album hoor, van uh, Morgan, This Ain't Nothing. En zijn cd heette toen in 2010 That's Why. Hij heeft eh, weer een nieuwe cd uitgebracht en This Old Boy, zo is die cd getiteld. En het is een, eh, een, een, een album geworden, zegt hij zelf, waarvan alle stijlen van de country music in voorkomen die ik ooit gebracht heb. Er is ook een man, ja, het is een beetje not done wat deze man doet. Hij eh, staat op zijn website met eh, een sigaret in zijn hand. Hij heeft een bakkel met een grote doodshoofd daarop. Dus het is een beetje not dan deze Eric Church. Hij heeft het over een grote liefde van hem. I see you standing there on that lawn Discount shade store-bought tank. Flip-flops and cut-off jeans Somewhere between that the sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done we were just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang, oh Stayed there till they forced us out took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, Don't go. When I think about you, I think about 17. I think about my OG. I think about soms eh, raar lopen in het leven van een country countryartiest. Zo eh, hebben we een dame, MC Potts is haar naam. Zij eh, woonde in, in het midden van Amerika, Ohio. En in 1990 besloot ze om maar naar New York te verhuizen. Ondanks dat ze altijd al bezig was met het maken van country music. En toen werd er tegen haar gezegd van... Och, in New York kun je het ook wel, want er zijn ook clubs enzovoort enzovoort. Nou, dat was toch niet helemaal waar. Dus ze verhuizen in 1992 naar Music City Row. Ze begon daar als schrijfster, als backing vocaliste en heeft nu een eigen carrière. Straight to You, zo heet dit album, Back When. Een nummer wat zij niet zelf geschreven heeft, maar zij heeft het laten schrijven door haar andere schrijvershand, Hugh Prestwood. Fillmore, Jeff Middleton, Jeremy Little en Nick Diamond. Dat zijn de heren van de Dirt Drifters. Ze wonen alle vijf eh, in Nashville en maken hun eigen muziek daar. ik zeg met opzet eigen muziek omdat ze, ja, de country aanpassen. That girl, she just left like a hurricane. You were standing in a pouring rain. Screaming out her first name. Well, you know you should have seen it coming from a mile away But you didn't hear the wind change until you felt your heart break And now it's way too late Cause they hurricane. standing in pouring rain, screaming out her first name. Kunt u de naam Gar Brooks zich nog herinneren? In 1996 bracht hij de cd Fresh Horses uit met daarop uh, The Beach of Cheyenne. Hij heeft inmiddels eh, zo'n uh, eh, 14 albums uitgebracht. En als je naar zijn site gaat, dan staat er op 1 november 2006 verscheen zijn laatste. Maar soms is het als de dag van gisteren als je zijn muziek weer hoort, want je zingt je gewoon mee, hè? They packed up all his buckles and shipped his saddle to his dad. By the way the house looked, she must have took it back. The workers come on Monday to fix the door and patch the wall. They say she just went crazy The night she got the call well, He was up in Wyoming And drew a bull a man could ride He promised her he'd turn out Well, it turned out that he'd lied And all the dreams that they'd been living sand Died right there beside him in Cheyenne They say she just went crazy the same Cause every night she walks the beaches of Cheyenne Just her diary by the bed It told about the fight they had And the words that she had said When he told her he was riding She said then I don't give a damn If you never come back from Cheyenne crazy say she's still alive They even claim they've seen her On the shoreline late at night Cause if you go down by the water You'll see her footprints in the sand Cause every night she walks the beaches of Cheyenne Yes, every night she walks and beaches of Cheyenne Geschreven door Dan Roberts en Brian Kennedy. En dan staat er nog achter een kleine lettertjes God Brooks. En dat heeft hij altijd gedaan. Alle nummers, ook al waren ze door anderen geschreven, zijn naam moest erbij komen staan. Dat heeft veel Fazano nodig gehad, want eh, hij heeft altijd gezegd, ik schrijf mijn eigen liedjes wel. Pas geleden weer een nieuwe cd uitgebracht. Don't Miss Your Life. on a plane to the west coast. Laptop on my tray. Paper spread across my seat. A big deadline to make. An older man sitting next to me said, Sorry to intrude. 30 years ago, my busy friend, I was you. I made a missed the first steps my daughter took, the time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, dad has to work. I missed the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price, son don't miss your life <laughs> Funny you should say that I was sitting at the gate My daughter called, she made straight A's and they're off to celebrate Scrolling through the pictures of my little family My daughter with her mom and friends, not a single one with me our fourth and fifth anniversary. Our girl was early by a week. Her sister had to hold her hand. I was in LA. She said, I understand. I missed her first day of school. Man, we're kind of crazy fool. Let's such precious moments pass. We all know time goes way too fast. Hold on tight, cause it don't happen twice. said love kunnen zijn geweest voor eh, The Prince of Egypt. Je weet wel, die avonddurende tekenfilm. Ik ben er eh, naar op zoek geweest, maar ik kan hem niet echt gevonden krijgen in de originele eh, versie. Revelations, zo heet deze cd, ook weer uit 1996. Gary Burr en Mike Reed hebben het geschreven voor Winona. en dame met een prachtige stem. Helaas, we horen er eigenlijk nog maar heel weinig van, hè? I like it, I love it, I want some more of it. Uh, uh, uh. Tim McGraw heeft het eh, niet zelf geschreven, liet het schrijven door Steve Dux. En dit is de radio van Dance Mix. u heeft het al gehoord, hè? I like it, I love it. dat was dus eh, de, de radio mix, de radio edit van eh, deze man. Die heeft het eh, jaren geleden al uitgebracht, 1996 zoals ik het dan net al zei, Tim McGraw. En ja, ik persoonlijk, maar goed, daar ben ik dus persoonlijk, vind de albumversion toch een stuk mooier hoor. Josh Abbott Band Randy Foster heeft het geschreven samen met die uh, eh, Josh Abbott. Een band van vier heren. longer, baby stay with me a little longer. I just want your touch again. Feel your body giving in. my desire to make you happy I wanna feel your touch again smile gives away She Train was een alternatieve rockband uit eh, San Francisco, California. In 1997 eh, toen traden zij op in het voorprogramma van Blues Traveler, Bare Naked Ladies en The Counting Crows. In 1998 verscheen hun na zichzelf eh, vernoemde debuutalbum wat pop, rock en country bevatten. Ze hebben één heel bekend nummer. Daar hebben ze een nummer 1 hit mee gehad in Nederland, in Amerika. En ze hebben daar nu een country mix van gemaakt. zit gewoon wat viool onder, wat eh, mandoline. En dan heb je ineens een, eh, een country uitvoering, een country mix van Hey Soul Sister, de formatie Train. Toen ik eh, de eerste keer dit tekst zag, de tekst zag van dit liedje, toen dacht ik van, hé, hey, een liedje over mij geschreven. You Don't Know Jack. Maar het gaat over een hele andere Jack hoor. Jack in the Bottle. Geschreven door Rod Richmond. party with my new girlfriend. It was right downtown at the Holiday Inn. I walked in the door and to my surprise, they were all dressed up with suits and ties. Well, I ain't one to judge no one, and I just came here to have some fun. So I went to the bar and ordered a drink. Whiskey was all I could find. guy in the back gave me a stare and said, son, this here's a private affair. And I could tell he didn't have no cool, sipping on his pink vermouth. Well, I was three shots in and feeling tough, and he kept it up, and I had enough. I said, I see you staring at my boots and jeans, but man, you don't know me. And you don't know Jack, and you don't know Jim. You don't know Johnny Walker Red is next to kin You think you're above all the things I love Don't talk no smack unless you got the facts Cause you don't know Jack Well, about that time my girl walked in She looked at me with a sideways grin She could see where this whole thing was going A crowd had already started growing when the maitre d' with a turned up nose come charging in, what do you suppose? In the blink George Strait, ik heb het al eh, vaker gezegd, dat is een man met een echte country stem, maar het is ook een bezige bij hoor. Naast het eh, produceren heeft hij inmiddels al uh, eh, 30 albums uitgebracht en er zijn maar liefst 400 George Strait songs geschreven, daar in Amerika, die door deze en zijn opgenomen. En toch blijft hij maar actief voor in de country music, gelukkig maar hè. Dit schreef hij samen met Dean Dillon. The Breath You Take. He looks up from second base Dad's up in the stands He saw the hit, the run, the slide There ain't no bigger fan In the parking lot after the game He said, Dad, I thought you had a plane to catch He smiled and said, yes, yeah, son, I did Life's not the breath you take The breathing in and out That gets you through the day Ain't what it's all about You just might miss the point to Trying to win the race Life's not the breath you take But the moment chance